De president van de regio Toscane heeft bepaald dat het spoorbedrijf 1,3 miljoen euro moet overmaken. Toen half december een flink pak sneeuw was gevallen raakte het regionale en landelijke treinverkeer in Italië totaal ontregeld. Honderden reizigers moesten op stations de nacht doorbrengen. Volgens de autoriteiten in Toscane is het spoorbedrijf zijn contractuele verplichting om stipt en betrouwbaar vervoer te verzorgen niet nagekomen. Het boetebedrag zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van het regionale treinnet. De ANWB waarschuwt automobilisten voor gladheid. Vannacht en ook in de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal morgen pas in de loop van de dag verdwijnen. Ondanks de gladheid en het einde van de kerstvakantie verwacht de ANWB een normale ochtendspits. Dat betekent dat er tussen 8 en 9 uur ongeveer 250 kilometer file staat. De Nederlandse spoorwegen verwachten wel grote drukte tijdens de ochtend- en de avondspits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. Door de kou en de sneeuw staan veel treinen kapot in de werkplaats. De Egyptische politie heeft verschillende mensen opgepakt na de aanslag op een koptische kerk in Alexandrië op Nieuwjaarsdag. Zeven verdachten zitten nog vast, tien anderen zijn na verhoor vrijgelaten. De afgelopen dag was het in Cairo en in Alexandrië opnieuw onrustig. Er waren demonstraties en honderden kopten vochten met de politie. Dat gebeurde ook na de aanslag op Nieuwjaarsdag. Bij die aanslag kwamen 21 mensen om het leven toen een zelfmoordterrorist zich voor de kerk opblies.